Levi van Eck met het NOS-journaal. De uitvaart van de Britse prins Philip is volgende week zaterdag in Windsor Castle... heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Vanwege de coronaregels mogen er maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn. De dienst wordt wel op televisie uitgezonden. Het paleis laat weten dat prins Harry er ook bij zal zijn. Zijn vrouw Meghan blijft achter in de Verenigde Staten op advies van haar arts... omdat ze zwanger is... De man van koningin Elizabeth overleed gisteren op 99-jarige leeftijd. De gemeente Rotterdam vraagt hotels in de regio om bedden beschikbaar te houden voor mensen die in quarantaine moeten als ze besmet zijn met het coronavirus. Volgens de gemeente moet er snel opgeschaald kunnen worden als grote groepen mensen ineens in quarantaine moeten. Het gaat bijvoorbeeld om schepen die aanmeren met aan boord veel mensen die mogelijk corona hebben. Het is onduidelijk wanneer de gemeente de bedden beschikbaar wil hebben. Op het Museumplein in Amsterdam hebben een paar honderd mensen gedemonstreerd tegen anti-Aziatisch racisme en discriminatie. Twee weken geleden werd er ook al gedemonstreerd. Toen was de directe aanleiding de aanslag in Atlanta in de VS... waarbij vorige maand zes Aziatische vrouwen werden vermoord. Volgens verschillende discriminatiebureaus stijgt ook hier in Nederland... het aantal meldingen van racisme tegen Aziatische Nederlanders. Vooral sinds de coronacrisis is het racisme opgeleid... omdat het coronavirus soms werd gekoppeld aan Aziatische mensen. Het RIVM waarschuwt voor een nepmail over vaccinaties die rondgaat. Daarin worden mensen uitgenodigd voor een inenting tegen betaling. Het RIVM roept ontvangers op om niet op de links in het bericht te klikken... en het telefoonnummer dat wordt genoemd niet te bellen. Het coronavaccin is gratis. Het weer. Vanavond is het regenachtig en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 2. Morgenochtend regent het op de meeste plaatsen. Later wordt het vanuit het westen droog en breekt af en toe de zon door.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 pain that you left to die Believe in believing In the life that you give to try is mine. The world is mine. The world is mine. I've lost my fear to what that appears. I do my best. The world is mine.